start. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Venezolaanist Carlos de Jakhals is in Parijs veroordeeld tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan het plegen van vier bomaanslagen in Frankrijk in de jaren 80. Daarbij kwamen elf mensen om het leven. Carlos zit al een levenslange gevangenisstraf uit in Parijs vanwege een drievoudige moord in 1975. Deze straf komt daar dus bovenop. Carlos kreeg de bijnaam de Jakhals omdat tijdens de zoektocht naar hem het boek De Dag van de Jakhals van Frederick Forsyth tussen zijn spullen gevonden werd. Later bleek dat het boek helemaal niet van hem was, maar zijn bijnaam was toen al overal overgenomen. De dood van de Libische dictator Gaddafi was mogelijk een oorlogsmisdaad. Dat heeft de hoofdaanklager van het internationaal strafhof gezegd bij de VN in New York. Aanklager Moreno Ocampo heeft een brief gestuurd naar de Nationale Overgangsraad in Libië. Daarin vraagt hij hoe het staat met het onderzoek naar oorlogsmisdaden door zowel de rebellen als de Gaddafi-getrouwen. Gaddafi werd 20 oktober op een weg door de woestijn bij Sirte door rebellen gevangen genomen. Op videobeelden is te zien dat hij gewond is, maar nog leeft. Dezelfde dag werd hij doodgeschoten. De overgangsraad zei aanvankelijk dat hij was overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen. Na internationale kritiek beloofde de raad een onderzoek. Een groep Somaliërs die vastzitten ter Apel moet van de rechter worden vrijgelaten. Ook krijgen een schadevergoeding voor de twee weken die ze in detentie hebben doorgebracht. De 19 Somaliërs werden opgepakt omdat ze protesteerden tegen hun uitzetting. Ze kampeerden al een week voor de deur van het AZC. De groep is uitgeprocedeerd en moet terug naar Somalië. De rechtbank in Groningen heeft nu bepaald dat hun terugkeer naar Somalië op korte termijn niet mogelijk is. Daarom hadden ze nooit vastgezet mogen worden. Wat er nu met hen gebeurt is niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten neerslag.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 ZFM. ZFM. feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our likenesses and now we're unified. I thought that we would just be friends. Oh. drive. My dad My is down White, red, right. 66, 66 so glam. It's absurd. Wanna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Yeah, yeah. better day. fijne dagen en een